uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De bijstandsgerechtigden met 12.000 gestegen tot 472.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Meer dan de helft van hen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. De groei komt vooral door asielzoekers uit Syrië en Eritrea... die een beroep deden op de bijstand nadat ze een verblijfsvergunning hadden gekregen. Het aantal Nederlanders en anderen met een westerse achtergrond die een bijstandsuitkering kregen daalde juist. De Britse prinsen William en Harry hebben in Londen hun moeder prinses Diana herdacht. Het is vannacht precies twintig jaar geleden dat de populaire prinses verongelukte in Parijs, terwijl ze op de hielen werd gezeten door paparazzi. Prins William en zijn vrouw Kate en prins Harry maakten een wandeling in de tuin van Kensington Palace, waar Diana tot haar dood woonde. Daar ontmoeten ze ook vertegenwoordigers van liefdadigheidsorganisaties waar Diana bij betrokken was. Het Openbaar Ministerie gaat de vijf minderjarige jongens vervolgen... die ervan worden verdacht dat ze een homostel in Arnhem hebben mishandeld. De jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar. Ze vielen de mannen aan toen die hand in hand liepen. Een van de slachtoffers werd naar eigen zeggen aangevallen met een betonschaar... en verloor daarbij een paar tanden. De mishandeling leidde tot veel ophef, ook in het buitenland. De Russische tennister Maria Sharapova heeft zich op de US Open geplaatst voor de derde ronde. In New York knokte ze zich in drie sets langs de Hongaarse Timea Babos. In de eerste ronde won ze knap van de nummer 2 van de wereld, de Roemeense Simona Halep. Het is voor het eerst dat Sharapova weer in actie komt op een Grand Slam toernooi na haar dopingschorsing. Daardoor viel de voormalig nummer 1 van de wereld ver terug op de wereldranglijst. Het weer op veel plekken regen, bij minima van ongeveer 17 graden. Overdag trekt de regen weg en smiddags breekt de zon door. Het wordt 18 of 19 graden.